uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Politici reageren met afschuw op het bezoek van boze boeren... aan het woonadres van VVD-minister Van der Wal... van Natuur en Stikstof gisteravond. De boeren kwamen protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Kamerlid Van der Plas van de Boer-Burgerbeweging... roept de boeren op daarmee te stoppen. Fractievoorzitter Paternotte van D66 wil dat er maatregelen genomen worden... om herhaling te voorkomen. Eerder werd een man opgepakt die herhaaldelijk aanbelde bij minister Hugo de Jonge in Rotterdam. En begin dit jaar stond een man met een fakkel voor de woning van minister Kaag in Den Haag. Ook zaterdag rijden er minder treinen vanwege personeelstekorten bij de Nederlandse spoorwegen. Daardoor zijn er minder intercities op de trajecten Rotterdam-Utrecht, Alkmaar-Maastricht en Schiphol-Nijmegen. Ook rijden er minder sprinters. Door de krapte op de arbeidsmarkt heeft NS te weinig conducteurs, machinisten en ander personeel. Op dit moment staan er 1100 vacatures open. Extreem grote datacenters mogen nog maar op twee plaatsen in Nederland worden gebouwd. In Noord-Holland en in Groningen. Op die plaatsen is voldoende ruimte en groene stroom. Minister De Jonge zegt in een toelichting op het ontwerpbesluit erover dat Nederland te klein is... en de schaarste te groot om slordig om te gaan met onze ruimtes of met onze energie. Zwitserland heeft zich aangesloten bij het laatste sanctiepakket van de Europese Unie tegen Rusland en Belarus. Belangrijk aspect is een olieembargo vanaf begin volgend jaar. Ook heeft Zwitserland nog eens 100 namen op een sanctielijst gezet. Het gaat vooral om militairen en oligarchen. Een ander onderdeel is het besluit om vier Russische en Belarussische banken uit het internationale betalingssysteem SWIFT te weren. Zwitserland is geen lid van de Europese Unie.